van Kam met het NRS Journaal. Sarah Palin, de voormalige republikeinse kandidaat voor het vicepresidentschap, schaart zich achter Donald Trump. Tijdens een speech zei ze dat het op voeten lopen nu voorbij is. Trump zal het leger zijn werk laten doen en IS vernietigen, zei ze. Trump zelf zegt vereerd te zijn met de steun van Palin. Ze is een vriendin voor wie ik veel respect heb. Ik ben er trots op haar steun te hebben. Palin was de running mate van John McCain, die in 2008 verloor van Barack Obama. Tot 2009 was Palin gouverneur van Alaska. Ze is bij veel conservatieve republikeinen republikeinen nog steeds populair. Islamitische staat heeft 270 van de ongeveer 400 ontvoerde bewoners van de Syrische stad Deir al-Zor weer vrijgelaten, zegt het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten. Het gaat volgens de organisatie vooral om vrouwen en kinderen. IS veroverde de stad in het oosten van Syrië afgelopen weekend. De Syrische regering zei dat IS er een bloedbad heeft aangericht. Er wordt nog steeds gevochten in Deir al-Zor. Na de vrijlating van de vrouwen en kinderen was er opnieuw een klopjacht in de stad... waarbij 50 mannen zijn meegenomen. Koerdische strijders vernietigen opzettelijk Arabische dorpen in de gebieden die ze veroveren op islamitische staat. Dat schrijft Amnesty International in een rapport. Volgens de mensenrechtenorganisatie plegen de strijders mogelijk oorlogsmisdaden. Koerdische troepen hebben duizenden huizen vernield door ze op te blazen, in brand te steken of met een bulldozer omver te rijden, zegt Amnesty. Ook op satellietbeelden zou te zien zijn dat complete dorpen zijn verwoest. In Rome is de Italiaanse filmregisseur Ettore Scola overleden. Scola maakte tussen 1964 en 2013 tientallen films... waarvan 'Brutti Sporchi e Cattivi, La Famiglia en Una Giornata Particolare de bekendste zijn. In Nederland was hij vooral bekend van die laatste film... met hun hoofdrollen Marcello Mastroianni en Sofia Loren. Scola is 84 jaar geworden. Het weer bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Een enkele winterse bui kan lokaal tot gladheid leiden. Vannacht vriest het 2 tot 6 graden, maar overdag schommelt de temperatuur rond het vriespunt.